1 uur. Christian Bonenbakker, taxibedrijf Uber heeft in Frankrijk een boete gekregen van 100.000 euro. Volgens de rechtbank in Parijs heeft het bedrijf zijn taxi-app Uberpop ten onrechte aangeprezen als een vorm van carpoolen. In werkelijkheid rijden particuliere chauffeurs in hun eigen auto tegen betaling passagiers rond. Veel goedkoper dan echte taxis. Ook in Nederland speelt de discussie. Afgelopen weekend kregen vier Uberpop-chauffeurs in Amsterdam een boete. Staatssecretaris Mansveld zei gisteren in de Tweede Kamer dat de inspectie blijft optreden tegen Uberpop. Tegenover de professionele taxidiensten van Uber staat ze een stuk welwillender. Premier Rutte heeft met de Russische president Poetin gesproken over de vliegramp in Oekraïne. Het gesprek was in Milaan, waar ze allebei zijn voor overleg tussen Europese en Aziatische landen. Rutte heeft bij Poetin aangedrongen op maximale medewerking bij de afwikkeling van de ramp met vlucht MH17, schrijft hij op Facebook. Het was de eerste ontmoeting tussen Rutte en Poetin sinds de ramp op 17 juli. De politie van Hongkong is begonnen met het weghalen van barricades van demonstranten. Tientallen agenten met helmen en schilden marcheerden de wijk Mong Kok binnen, waar betogers een kamp hebben opgeslagen. Er is geen geweld gebruikt, de betogers vertrokken vrijwillig. De afgelopen nachten probeerde de oproerpolitie ook al straten schoon te vegen, maar dat leidde toen tot confrontaties. In Hongkong demonstreren studenten al drie weken tegen de Chinese regering en voor volledige democratie. Op de A1 bij Hengelo is een vrachtwagen een tankstationwinkel binnengereden. De chauffeur raakte licht gewond, binnen raakte niemand gewond. De tankshop is flink beschadigd. De brandweer bekijkt of er instortingsgevaar is en of het winkeltje gestut moet worden. De vrachtwagen vervoerde groenten. Het is onduidelijk waardoor die tegen de tankshop is gereden. Het weer, vanuit het zuiden gaat het regenen. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Overdag valt nog een enkele bui, maar in de loop van de dag klaart het overal op.